Fire! Fire! all of them women have the gun. Come on there, front, we have to run, we run. Cause all of liep Beweegde met haar hip zo Ze dansen ragamuffin, hip-hop, soul en calypso Het is zo, ik mis jou Ook al ken ik jou niet Ik wou met haar dansen, maar ze zei nee. Ze wou niet, toch zitten ze pittig Als ik aan jullie denk, dan krijg ik pijn aan mijn kloot.